Maar tientallen scholen hebben inmiddels aangegeven dat ze dat niet voor elkaar krijgen. Het ministerie zegt nu dat het echt niet de bedoeling is dat scholen hun deuren ook na 11 mei nog dicht houden. De leiders van de Europese Unie vergaderen vanavond op een videoconferentie over de coronacrisis. De voorzitter van het Europees Parlement, de Italiaan Sassoli, zei in de vergadering dat de leiders nu solidariteit moeten tonen. Hij wil dat de komende weken een plan wordt opgesteld voor wat er precies nodig is. Geld daarvoor zou via een nieuw soort lening moeten worden opgehaald, maar hoe de financiering geregeld moet worden is nog niet duidelijk. Ook president Lagarde van de Europese Centrale Bank doet mee aan de vergadering. Het kabinet heeft overwogen om producten zoals wc-papier en pasta op rantsoen te zetten. Dat schrijft NRC Handelsblad op basis van gesprekken met betrokkenen. Ambtenaren waren al bezig met een lijstje van producten die op rantsoen zouden moeten. Tot een uur voor de persconferentie van het kabinet op 15 maart stond in de notities dat supermarkten de verkoop van bepaalde producten mogelijk aan banden gingen leggen. Onder druk van de branche werd die passage op het laatste moment geschrapt, schrijft NRC. Nu veel mensen thuis zitten, lijkt vissen een populaire hobby te worden. Volgens Sportvisserij Nederland zijn er dit jaar landelijk al 50.000 meer vispassen verkocht dan in andere jaren. De populariteit heeft meerdere oorzaken. Niet alleen het coronavirus draagt eraan bij, ook het mooie weer. Het heeft al geleid tot drukte aan het water, maar de meeste vissers houden zich aan de anderhalve meter afstand. Het weer vanavond en vannacht trekken sluierwolken over het land en koelt het af tot een graad of 8. Morgen volop zon, het wordt 16 graden in het noorden tot 22 in het zuiden.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 ZFM. Met nu het ritme, ritme. van ZFM. I know what you wanted. I feel what you do to me. You are just a stranger. Breathing the same air I breathe. You must be the one. Only on the surface.